Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft schoten gelost in centraal Gaza... waar vele duizenden Palestijnen zich hadden, hebben verzameld om terug te keren naar het noorden. Volgens het leger is er alleen in de lucht geschoten... omdat er bijeenkomsten van verdachte personen zouden zijn geweest. Nieuwszender Al Jazeera en Palestijnse media melden dat er zeker één persoon is doodgeschoten... en dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de Palestijnen nog niet mogen terugkeren naar het noorden... omdat Hamas zich niet aan de afspraken houdt. Hamas liet vandaag vier gijzelaars vrij... maar dat hadden er volgens Israël vijf moeten zijn. In ruil voor de vrijlating kwamen ook 200 Palestijnse gevangenen vrij. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen. Hierop is te zien hoe zeker drie mannen een buitendeur openbreken en naar binnen gaan. Daarna is er een explosie. De mannen hebben capuchons op en zijn niet herkenbaar in beeld. Bij de inbraak zijn archeologische topstukken uit Roemenië gestolen... een bijna zuiver gouden helm uit de 5e eeuw voor Christus en drie gouden armbanden... Morgen komen experts uit Roemenië om te bekijken of andere stukken zijn beschadigd. Minister Bruins van Cultuur zegt dat Nederland al het mogelijke zal doen om de objecten terug te vinden en de daders op te sporen en te straffen. In de eredivisie heeft koploper PSV zijn eerste overwinning van dit jaar geboekt. De Eindhovenaren wonnen thuis van NAC Breda. Het werd 3-2. Het weer vanavond en vannacht is het, met de uitzondering van het zuidoosten, droog en er zijn opklaringen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen bijna de hele dag droog met zon en wolkenvelden. Het wordt graad of 5. Later op de dag vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.